Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Prodes van Dam en schrijver en tv-maker Jelle Brandkorstius niet vervolgen. De twee hadden aangifte tegen elkaar gedaan. Brandkorstius had Van Dam beschuldigd van seksueel misbruik. Van Dam deed daarop aangifte van smaad en laster. Volgens het OM is er uitvoerig onderzoek gedaan en is de conclusie dat er geen grond voor een rechtszaak is. Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen waarin Israël wordt gedefinieerd als een staat van de Joodse natie met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. De uitbreiding van Joodse nederzettingen is in de wet opgenomen als een kwestie van nationaal belang. En het Arabisch dat door een vijfde van de bevolking wordt gesproken... is niet langer een officiële taal, maar krijgt een speciale status. Premier Netanyahu spreekt van een historisch moment. De Arabisch-Israëlische partij is tegen. Een parlementariër zei dat hij zijn kinderen nu moet uitleggen... dat het land niet langer wil dat ze hier zijn. Medewerkers van autofabriek VDL Netcar in Born worden volgens vakbond FNV en de OR onder druk gezet om niet mee te doen aan een staking die vanavond begint. Werknemers zouden één voor één bij de baas zijn geroepen. Uitzendkrachten werden erop gewezen dat ze een tijdelijk contract hebben. Vaste medewerkers kregen te horen dat hun promotiekansen afnemen als ze staken, zeggen de FNV en de OR. Het personeel wil staken voor meer loon, kortere werkdagen en meer arbeidszekerheid. Een medewerker van de Franse president Macron is in opspraak geraakt... omdat hij een demonstrerende student in Parijs... op 1 mei met grof geweld tegen de grond heeft gewerkt. De man had op die dag expliciet geen toestemming om in actie te komen. De medewerker is nu 15 dagen geschorst zonder doorbetaling van salaris. De oppositie vindt dat een veel te lichte straf... en zegt dat Macrons medewerkers boven de wet lijken te staan. Het weer nog een afwisseling van zon en stapelwolken.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 En dan tik je even in ZFM, liggend streepje, live. En mijn naam is Bart van der Meer. beginnen zo meteen met The Animals en The Girl Can't Help It. En daarna hoor je Respect van Aretha Franklin. Veel plezier het komende uur. R-E-S-P-E-C-T. E dat was Respect van de Queen of Soul, Aretha Franklin. En het kwam uit het jaar 1967. En we begonnen met The Animals uit 1964. Chess Chandler, Hilton Valentine, John Steele, Alan Price en Eric Burden. En het eh, nummer heette The Girl Can't Help It. En dat was een eh, nummer van Little Richard. kwam uit de gelijknamige film. Oké, hebben we dat weer gehad. Gaan we wat rustiger aan doen. This Guy's in Love With You. Hier is Herb Albert. this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you cause I've heard some talk They say you think I'm tweede hit voor Herb Albert, This Guy's in Love With You. En het kwam uit het jaar 1968. En in dat jaar blijven we de komende 10 minuten even... want we gaan luisteren naar vier nieuwe binnenkomers... uit de top 40 van 50 jaar geleden. 19 juli 1968. Vier nieuwe binnenkomers dus. De eerste op 38. En dat was even een muntje opgooien welke ik zou draaien... want dit nummer, Here Comes the Judge, kwam twee keer binnen. Eén keer van Pick Me Markham en een kind van Shorty Long. En eh, nou, die heb ik dan maar gekozen. Nieuw op 38. Here Comes the Judge van Shorty Long. Hear ye, hear ye. The court's in session. The court's in session. Now, here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. speeding that fudge. Cause here come the judge. Don't nobody budge. Cause here come the judge. Judge Shorty is presiding the day. And he don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey boy, take off that hat. Where do you think you're at? I know where you gon' be if you don't heed my plea. I'm here Just. You got to go there now. You, you can't recognize the man. You got to go. And guilty. Got 245. Yes, here come the judge. They thought in Ralph High. Yes, here come the judge. I'd rather be lost in the jungles of Brazil. Then you face the judge this morning the way he feels. Here come the judge, y'all. Here come the judge now. Don't nobody much. Cause here come the judge. Everybody gonna time today. Nieuw op 38, Here Comes the Judge van Shorty Long. En dat werd van de twee, die van Pigmeat Markham en Shorty Long werd dit ook de grootste hit.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 De hoogste dus, op 17 vinden we die. En dat is natuurlijk... De klapper van de week! En dat staat op 17 en komt van Simon Garfunkel, Mrs. Robinson. de Spotniks met Amapola uit 1963. En daarna gaan we naar het jaar 1984. Want in dat jaar bracht de... Ehm, moet ik even kijken hoor. Zit ik nou goed? Nee, ik zit niet goed. Het moet het jaar 1978 zijn. In dat jaar brachten de Dire Straits hun debuutalbum uit. En daarop stond natuurlijk ook Sultans of Swing. Maar die gaan we niet draaien. We nemen Set Me Up. trouble. I never saw you breaking no law. Savior. debuutalbum Dire Straits. Dat was de opmaat naar heel veel meer geweldige muziek van de Dire Straits. Dit nummer heette Setting Me Up. Het volgende nummer is eh, van toepassing op het weer. Sunshine in the Music. is Jimmy Cliff. 1984 was dit en eh, het nummer heette Sunshine in the Music. En de zanger was eh, Jimmy Cliff. En Sunshine, daar hebben we een heleboel van de laatste tijd. En voorlopig blijft het nog even zo, heb ik zo in de gaten. Ehm, in 1957 brachten de Crickets een nummer uit en het heette That'll Be The Day. En een van die Crickets was natuurlijk Buddy Holly. En dat nummer That'll Be The Day, dat was een eh, uitdrukking van John Wayne in de film The Searchers. Die zei regelmatig in die film... That'll be the day. Nou, dat was hem dus. De Crickets uit 57. maybe that someday will I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, zijn eh, John Wayne dus heel veel dank verschuldigd... voor een eh, wereldberoemde titel van Barry Holly and the Crickets... That'll Be The Day. In 1999 eh, bracht Paul McCartney een album uit... Run Devil Run met 15 tracks en drie daarvan schreef hij zelf. De andere 13, 12 bedoel ik dus eigenlijk, ja. die, dat waren covers van bekende nummers uit de jaren 50 en begin jaren 60. En een van die nummers was Shake a Hand. was een hit geweest voor Little Richard... Hier is de uitvoering van Paul McCartney en dat is meteen de tip van Willem. Just leave it to me. my sweet, sugar for my uit 1985. Oh all take with me every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break, break. Love is the Seventh Wave van Stinger 1985. En hier is uh, een top 100 hit uit 1966. Twice as much and sitting on a fence. settled down and they mortgaged up their lives. When things got said too much, but I think it's true, they just get married cause they've nothing else to do, so.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 En het nummer Without You. Velen hebben dit opgenomen, maar in mijn eh, eh, nou, bescheiden mening is dit wel de beste uitvoering. Goed, we gaan eruit met uh, eh, The Coasters en Charlie Brown uit 1959. Everybody always picking on me. That's him on his knees. I know that's him. Yelling 7 come 11 down in the boys' gym. Charlie Brown. Charlie Brown. He's a clown. That Charlie Brown. He's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me?